De schutter was een jonge man, helemaal in het zwart. Volgens omstanders zou hij een hakenkruis op zijn shirt hebben gedragen. Hij liep de school in en begon daar vervolgens met twee automatische pistolen te schieten. De schutter die heeft kort na de schietpartij zelfmoord gepleegd en we weten nog niet wat zijn motief is. een stuk oostelijker in Siberië was er ook een schietpartij. Daar kwam een man een kantoor binnen waar waar Russen zich moesten melden die naar het front in Oekraïne worden gestuurd. Zijn beste vriend die zou zijn opgeroepen om zich te melden voor het leger. Op basis van de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin hier afgelopen woensdag heeft aangekondigd. Waarbij dus 300.000 reservisten zich moeten gaan melden om in Oekraïne te vechten. En hij zou daar vervolgens het vuur hebben geopend op een van die eh, recruteringsofficiers. Terwijl hij riep dat niemand zal gaan vechten. De officier die werd geraakt ligt in het ziekenhuis. De schutter is gearresteerd. De Duitse bondskanselier Scholz zit de komende dagen thuis. Hij is positief getest op corona en is wat verkouden. Het is te hopen dat hij niet te veel mensen heeft aangestoken. Vorige week was Scholz nog in New York bij een top van de Verenigde Naties. Daar waren allemaal wereldleiders. Ook premier Rutte heeft daar gesproken. En gebruikers van de Q-Park-app zijn vatbaar voor stalkers. De app waarmee je contactloos een parkeergarage van Q-Park kunt binnenrijden... kan er namelijk voor zorgen dat iemand anders weet waar jij bent. Mijn collega Joost legt uit hoe dat werkt. Als jij van iemand het kenteken weet eh, en je voegt die toe aan de app... dan kan diegene voortaan op jouw rekening parkeren. Nou, dat doe je natuurlijk alleen als je er een bepaald doel mee hebt. Maar als je echt wil achterhalen waar iemand is en je weet zijn of haar kenteken... dan kun je hem toevoegen en zodra ze dan parkeren ergens in een Q-Park garage... dan weet je dus waar eh, die persoon ongeveer uithangt. Een Belgische hacker kaart het probleem aan. Hij zegt dat het geldt voor meer apps die samenwerken met kentekenscanners. Bijvoorbeeld ook bij tolwegen in Frankrijk. Het weer, nou, ik hoop dat je lekker binnen zit, want het blijft zo'n grijze, druilerige dag bij maximaal 13 graden.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 Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder bent, Jij hebt geen geweten ding, want ik ga hard.